10 miljard dat de EU en het IMF onder voorwaarden hadden toegezegd. Deze week na heftige debatten in met een ingrijpend pakket aan bezuinigingen. De Hezbollah-beweging in Libanon staat niet toe dat vier verdachten van de moordaanslag op de Libanese oud-premier Hariri worden opgepakt. Donderdag overhandigde het VN-tribunaal de arrestatiebevelen aan de Libanese justitie. De namen van de verdachten zijn niet bekendgemaakt, maar het zijn vrijwel zeker Hezbollah-leden. Hezbollah-leider Nasrallah waarschuwde dat een arrestatie zal worden gevroken. In Monaco zijn prins Albert en de Zuid-Afrikaanse oudzwemster Charlene Wittstock nu ook voor de kerk getrouwd. Bij de plechtigheid waren veel buitenlandse gasten, onder wie prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Gisteren trouwde het paar al voor de wet. Charlene Wittstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlene. Het weer vannacht droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon.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 i am a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. i am a genie in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. I'ma do me in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.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 En bijna nog steeds niet mezelf was dat ik alles was steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij wonen. love On baseline, Martina Nanishkamp. On baseline, On baseline, I'll see On baseline, Martina Nan... Nan... Uh, okay. She should get married. Karen, I think she Married. Karen Mary. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike, a lovely, the love, the love, the lovely, lovely love, lovely, share.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 De toezichthouder moet volgens hem een onafhankelijk persoon zijn die ingrijpt als de instructeur te veel geweld gebruikt tegen militairen in training. Bij de zelfverdedigingstraining moeten militairen veel klappen incasseren. Bij de bond is inmiddels een aantal gevallen bekend waarbij militairen daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt. Vorige maand overleed een sergeant van 20 nadat hij kort na zo'n zelfverdedigingstraining onwel was geworden. In Amerika heeft een klein vliegtuigje het luchtruim geschonden boven het verblijf van de Amerikaanse president. Het toestel vloog de verboden zone binnen bij Camp David in de staat Maryland. President Obama is daar met zijn gezin. Hij heeft een paar dagen vakantie vanwege de viering van onafhankelijkheidsdag morgen in de VS. De luchtverkeersleiding kreeg geen contact met het vliegtuigje, waarna een straaljager het onderschepte en naar een luchthaven heeft begeleid. De piloot had niet in de gaten dat ze vlakbij Camp David vloog.